Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte erkent dat hij, zoals hij het zegt, wat heeft gestunteld... tijdens het debat over het afschaffen van de dividendbelasting in november. Hij zei dat op de tweede dag van het VVD-partijcongres in Arnhem. Tijdens het debat vorige maand over de kwestie maakte de oppositie premier Rutte harde verwijten vanwege de manier waarop hij de Kamer had geïnformeerd over de achtergronden van het afschaffen van de dividendbelasting. Functionarissen van het Witte Huis vertrekken morgen naar Singapore om de topontmoeting voor te bereiden tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Amerikaanse regering zegt dat de delegatie afreist zoals gepland. Deze week zegt de Trump de top van 12 juni op, maar gisteren zei hij dat de top misschien toch doorgaat. Vanmorgen was er onverwacht overleg tussen Kim van Noord-Korea en de Zuid-Koreaanse president Moon. Ze spraken twee uur met elkaar op de grens tussen beide landen. Netorama roept verpakkingen palingfilet terug... omdat die vermoedelijk is zijn besmet met de listeria-bacterie. Klanten die palingfilet van het merk Klooster hebben gekocht... krijgen hun geld terug. De listeria-bacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. Vooral voor zwangere vrouwen en kwetsbare ouderen... kunnen de gevolgen ernstig zijn. In de laatste bergetappe van de Ronde van Italië is klassementsleider Chris Froome niet in de problemen gekomen. De kans is nu groot dat de Brit het eindklassement wint. Op de slotklim probeerde Tom Dumoulin meerdere keren te demareren, maar Froome kon nog steeds pareren. In het klassement heeft hij nu 46 seconden voorsprong op Dumoulin. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Spanjaard Niebe. Het weer. De zon schijnt, er is wat sluierbewolking en een enkele stapelwolk.